Jobboot met het NOS Journaal. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft met de vakbond voor grondpersoneel een CAO bereikt. De 33.000 werknemers krijgen een eenmalige uitkering van 2250 euro en de komende twee jaar loonsverhogingen van 2,2 procent. De vakbond voor het cabinepersoneel onderhandelt komende week met Lufthansa over een nieuwe CAO. Begin november werd bij de Duitse luchtvaartmaatschappij een week lang gestaakt. Reisorganisaties merken dat minder mensen stedentrips boeken naar grote Europese steden. Veel mensen willen van hun stedentrip af en kiezen een andere bestemming, zegt de ANWB. Vooral naar Parijs en Brussel worden minder reisjes geboekt na de aanslagen daar. Maar ook in andere grote steden komen minder toeristen. De ANWB denkt dat het tijdelijk is. Na een tijdje verdwijnt het onveilige gevoel en kiezen mensen weer een stedentrip. Landen als Tunesië en Egypte worden al langer gemeden door Nederlandse toeristen. Marktplaats heeft een advertentie verwijderd waarin spullen van de vliegramp MH17 worden aangeboden. Het gaat om een zogenaamde wanddecoratie met onder meer een klein stukje van de romp van het vliegtuig en spullen die aangetroffen zijn op de plek in Oost-Oekraïne waar het toestel is neergestort. De woordvoerder van Marktplaats noemt de advertentie aanstootgevend. Advertenties waarin goederen worden aangeboden die een link hebben met een ramp... of met zaken met een maatschappelijke impact, worden door Marktplaats geweerd. Het is de eerste keer dat mensen geld proberen te verdienen aan spullen... die met de vliegramp te maken hebben. Het jacht dat gisteren zonk op het IJsselmeer is geborgen, dat meldt de politie. Van de opvarenden ontbreekt ieder spoor. Het is vrijwel zeker dat ze om het leven zijn gekomen. De politie gaat ervan uit dat ze overvaren zijn en heeft een vermoeden welk schip daarbij betrokken is. Gisteravond verdween het jacht van de radar en werd een grote zoekactie gestart. Vanmorgen werd de zoekactie hervat, waarbij duikers en sonarapparatuur zijn ingezet. Het weer vanuit het zuidwesten toenemende bewolking en buien. Ook gaat het harder waaien. Aan zee enige tijd stormachtig.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 You must not forget. When you're overwhelmed, you're at the helm. You can press inside. Global House Vibes with DJ Malzo. the stories of working fingers to the bone, yet never taking the time to cherish what's at home. Chasing the dream, caught up in achieving worldly wealth. Oh, always provided, but never taking time for self. Don't want to be one who saves, but never really lives. This life is precious. I live each day as if a gift. Remind myself that before I can help someone else, that I must reset. I can't forget to help myself. There is a way you can escape from this stressful life just close your eyes, find peace of mind. It can begin tonight. Know what is truly best for you. You must not forget.